Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Facebook heeft in het vierde kwartaal afgelopen jaar veel minder winst behaald dan een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf achter het sociale netwerk boekte een winst van 64 miljoen dollar... tegenover 302 miljoen in 2011. De daling heeft volgens Facebook vooral te maken met eenmalige uitgaven aan onderzoek... en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De omzet in het vierde kwartaal nam wel toe. Dat is te danken aan meer inkomsten uit advertenties... Oprichter Mark Zuckerberg is tevreden en zegt dat Facebook is omgeschakeld naar een bedrijf met meer en meer inkomsten uit mobiele applicaties. Hij wil dat dit jaar nog verder uitbreiden. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval gisterochtend gericht op een militair onderzoekscentrum. Maar westerse diplomaten zeggen dat er een konvooi met luchtdoelraketten onder vuur lag. Die zouden kunnen worden ingezet om te voorkomen dat Israël boven Libanon vliegt... om de rebellenbeweging Hezbollah in de gaten te houden. De Syrische president Assad zou chemische wapens willen leveren aan Hezbollah. Patty Andrews is overleden, het jongste en enig overgebleven lid van de Andrews Sisters. De zussen Laverne, Maxine en Patty Andrews werden in 1937 ontdekt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hun muziek vaak gespeeld voor de Amerikaanse militairen. Bekende hits waren Boogie Woogie Bugle Boy, Don't Sit Under the Apple Tree en Rum and Coca-Cola. Ze verkochten bijna 100 miljoen platen en waren te zien in tientallen films. Ze zongen met onder andere Bing Crosby en Glenn Miller. In september 1966 traden ze voor het laatst op. In Nederland scoorden de Star Sisters met onder andere Patricia Pai en Yvonne Keely in 1983 een nummer 1 hit met een medley van de Andrews Sisters. Patty Andrews was 94.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 Nee, we daar hebben we niks over afgesproken, Rashid Finch en X. <laughs> Je hoorde in het nieuws inderdaad dat het orkest van Glenn Miller... in het verre verleden ook samengewerkt eh, heeft met de Andrew Sisters. <laughs> en vervolgens hoor je dan dat orkest van Glenn Miller met de Moonlight Serenade... Nee, plannen van de Moonlight Serenade had ik al eerder bedacht. Naar aanleiding van het feit dat eh, deze melodie en ook in deze uitvoering door is... in een nieuwe film die op dit moment in de bioscopen te zien is. Een film met Bill Murray in de hoofdrol als Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, die eh, in de jaren 30 en in de jaren 40 president was van de Verenigde Staten. Vier, ambten, vier ambtstermijnen heeft hij volgemaakt. En nadat hij dat had gedaan, toen is in Amerika een wet veranderd... waardoor een president maar eh, twee ambtstermijnen mag vervullen. Maar goed, in ieder geval die eh, film Hyde Park on Hudson... die gaat dus over Franklin D. Roosevelt. En daarin zijn twee verhalen die eh, min, of meer met elkaar verweven zijn. De ene gaat over een eh, verhouding die hij heeft met een eh, verre achternicht. En daartussen loopt dan dat andere verhaal dat hij bezoek krijgt. En dat is dan het allereerste bezoek dat een staatshoofd van de, het Verenigd Koninkrijk van Engeland brengt aan de Verenigde Staten. En dat is in dit geval de George VI, de koningstotteraar. Die brengt dan een bezoek aan Franklin D. Roosevelt om hem eh, te vragen voor eh, steun... als Engeland een oorlog wil beginnen tegen Hitler. Het speelt dus, uh, eh, zich dus allemaal af aan het eind van de jaren 30, dit verhaal. En vandaar dat je ook muziek hoort in Hyde Park on Hudson uit het eind van de jaren 30. Nou, Glenn Miller was daar eh, één voorbeeld van. Een ander voorbeeld uit die film met muziek uit het eind van de jaren 30. Dat is dit wat ik je nu laat horen. Je gaat luisteren naar het gezelschap The Inkspots. If I didn't care More than words can say If I didn't care would I feel this way if this isn't love then why do I thrill and what makes my head go round and round while my heart stands still if I didn't care? Would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love? beyond compare. Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stand still so much. If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond comprehension? Would all this be true if I didn't care? vooroorlogs inderdaad. Je hoorde de Inkspots 1939, muziek die dus voorkomt in eh, een overigens amusante, film. Amusante eh, film. Hyde Park on Hudson. En je hoorde de Inkspots met If I Didn't Care. Ja, en amusant, dat eh, ja, ligt een beetje voor de hand als je naar een film gaat... waarin Bill Murray de hoofdrol heeft. Afgelopen week toen zag ik op De Wereld Draait Door... Martijs van Nieuwkerk met een eh, interview die hij had met eh, Tom Hofman... naar aanleiding van een tv-serie die volgende week zaterdag... op de Nederlandse tv te zien is over het leven van Freddy Heineken. Die trailer was te zoen, eh, toen te zien in De Wereld Draait Door... van Freddy en leven in de brouwerij. En daarbij was deze muziek van Sergio Mendes... noite que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que me misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como esta tão tá legal.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 ongeveer zo'n zeven jaar geleden... dat dit nummer een nieuw leven ging leiden... doordat Sergio Mendes de samenwerking aanging met de Black Eyed Peas. Maar dit was dan het oer-origineel uit 1966. Eh, dat dan behoort bij de trailer van uh, Freddy en Leven in de Brouwerij. En dat is een tv-serie die volgende week eh, zaterdag van start gaat op Nederland 2. Want komende zaterdag hebben we nog de serie over de vastgoedfraude. Dan muziek die ik je nu laat horen. Die is afkomstig eh, in eerste instantie waarvan ik dacht eh, uit de film Sessions. Want ik zag op een gegeven moment... Eh, op mijn, mijn iPad een trailer van de film Sessions. Die film die gaat trouwens over een gehandicapt man... die behoorlijk intelligent is. Maar wat hij in zijn gehandicapte leven nog altijd heeft moeten ontberen... dat is seksualiteit. En daar eh, wil hij naar op zoek naar nou, op een eh, toch wel eh, leuke, amusante wijze... maar niet humor die over de top gaat, wordt dit allemaal in beeld gebracht. In de trailer krijg je twee hele pittige muziekjes te zien... van onder andere de Black Keys en de mannen van Pearl Jam. Toen dacht ik van, nou, dat zal dan in de film ook wel te zien zijn, die muziek. Maar nee, mooi niet. Dat is dan dus weer een hele andere benadering. Ik laat je in ieder geval die muziek uit de trailer zien van eh, Sessions. Hier is allereerst Pearl Jam. Mm, met het hele fraaie Just to Breathe. En daarna krijg je dan de wat pittige uitvoeringen. De pittige versie van het nummer Lonely van de Black Keys. Allemaal te maken met sessions. Yes, I understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me. let's just breathe. Practice, on my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. hurt. There's so much in this world to make me I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, nothing you would take. Every I come cleaner. Nothing new De nacht klinkt anders met Roel Koeners. muziek dus uit de film The Sessions... die op dit moment eh, draait in Amsterdam, Arnhem, Den Haag... Ede, Groningen, Hilversum, Maastricht en Rotterdam... over een zwaar gehandicapte man die zijn maagdelijkheid wil verliezen... en daarvoor de hulp roept van een sekstherapeute film dus eh, die daar te zien is. En de, eh, de muziek die ik liet horen, die is dan te zien alleen in de trailer van die film. Je hoorde achterin volgens Pearl Jam met Just Breathe en de band The Black Keys met hun eh, Lonely Boy. Dat amusement uh, beschaafde solo 1963. Ruby and Romantics en Hey There Lonely Boy. Afgelopen maandag toen heeft eh, Herman Schuurmans... de grote organisator achter het Rock Werchter Festival in België... weer een aantal namen bekendgegeven van artiesten die op dat festival zullen staan. En één naam verraste me wel. Maar ik vind het ook wel weer leuk, want ik vind het eh, wel eens aantrekkelijk om ze te zien na al die jaren. Een Franse band, Phoenix.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 make my love. I can wait, I can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 Ze komen uit eh, Versailles. Van hun dus geen chansons, maar eh, leuke Engelstalige popsongs. Ever Ever Feel eh, Better hoor je van Phoenix. En zij komen dus uh, spelen op het Rock Werchter Festival... dat begin juli zal plaatsvinden in België. In de buurt van Leuven is dat altijd. En andere namen die al reeds gevallen zijn, dat zijn de, de Two Cinema Club. Ramstein bijvoorbeeld, om er eens iets eh, op te noemen. En ook eh, die Depeche Mode bestaan die ook nog steeds. Ja, en eh, ik heb vernomen dat er vandaag een primeur zal plaatsvinden... van die nieuwe single van Depeche Mode die er zal verschijnen. De editors die zullen ook verschijnen. Passenger, de artiest die we die ik nog gepland heb voor eh, deze nacht. Eh, SF Evident, nou kortom, uh, eh, tot nu toe ziet het er allemaal vrij aantrekkelijk uit. Dat Rockwerchter Festival en wat betreft Nederland... er zal binnen een paar weken ook een persconferentie plaatsvinden... met Jan Smeets in de hoofdrol. Die zal weer namen bekendgemaakt met betrekking tot Pinkpop. Hele oude muziek laat ik je nu horen. Nou, daar komt binnenkort een cover van uit. I good night. I ring good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. I asked your mother for you. What she tell me? She told me that you was too young. She's 18 years old. I wish Dear Lord, that I never seen your face. I'm sorry, your boy was born. He broke his heart. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you are in my dream. Sometimes I lived in a country Sometimes I live in town. Sometimes I have a no chance Jumping in and to the stop gambling, quit staying out late at night. What are you gonna do? Go home and tell your wife and your family where you ought to be, and sit down about the far side right and keep it coming. Ah, reading good night. till I see and dry. If I return her back on me, what you gonna do? I'm gonna take I'm all feed and die. She said, go ahead and kill yourself then. Irene, good night. I van uh, eh, Huddy Lead Belly Led. Die man die hoor je dus ook met het door hem gecomponeerde Goodnight Irene. Hij heeft het diverse keren opgenomen. En die allereerste keer was in 1933. Maar deze opname klinkt redelijk zuiver. Dus ik neem aan dat die van iets later datum is. Goodnight Irene van... Eh, deze Lead Belly, zoals die kortweg heet... dat is een nummer dat weer, is, weer, eh, dat weer is opgepikt door Eric Clapton. Jawel, Mr. Slowhand die al zo'n... 35 eh, jaar, als niet, nou hij zit veel langer in het vak inderdaad. Maar in ieder geval, uh, eh, Mr. Slohand die, eh, die is ook nog steeds actief. Die blijft maar albums uitbrengen. Want in maart dan verschijnt er een cd onder de titel Old Sok, oude sok. En nou ja, de, de, de titel van dat album verraadt het al. Er staan allemaal oude melodieën op dat album dat van, dat eh, van Clapton gaat verschijnen. Dit, eh, dit staat er dus ook op, dit uh, Good Night Irene. Maar ook een nummer als Our Love is Here to Stay in Our Evergreen uit het eh, American Songbook. Dat staat er ook allemaal op. Nou, ik ben in ieder geval benieuwd wat uh, Clapton daarvan heeft gemaakt. Want eh, los van het feit dat Clapton natuurlijk een vertreffelijke zanger is... kan hij natuurlijk ook nog heel goed gitaar spelen. En andersom natuurlijk. Um, Clapton, laten we maar eens even horen uit zijn, uit zijn pubertijd. Uit de periode met de Cream. Van het album Disraeli Gears. Coming to me. rainbow has a beard. picture has a mustache. you come into me with that soulful look on your face. Wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. You got that pure feel. Such good responses. Got that rainbow feel, but the rainbow has a beard. Screamer 1967 van het album the Gears, het nummer eh, B R. En dat staat voor She Walks Like a Bearded Rainbow. Met natuurlijk daarin het eh, gitaarspel van Eric Clapton. Verder hoorde je eh, de bas van Jack Bruce en het drumwerk van Ginger Baker. En Clapton die komt dus in maart met een nieuwe album onder de titel Old Sock. We kijken er naar uit, hier bij de Nachtwind onder de Verhalen op Radio 1. Want daar luister je naar hem. Aan de sterfgevallen van de afgelopen week. Eh, en ik sta even stil bij het overlijden van Leroy Sugarfoot Bonner. De man was eh, in de jaren 70 de frontman en ook de oprichter van de band The Ohio Players. De Ohio Players die vooral bekend zijn geworden met dit nummer... de funk van de jaren 70 gebracht door de Ohio Players... met in de hoofdrol Leroy Sugarfoot Banner... die afgelopen zaterdag op 69-jarige leeftijd is overleden. De grote hit van de band was dus Love Roller Coaster. En dan, je hebt het eh, de afgelopen avond al diverse keren in de nieuwsbulletins gehoord. Patty Andrews, de jongste van de zingende Andrew Sisters... die is op 95-jarige leeftijd overleden. Andrew Sisters die kende een glorieperiode in de jaren 30 en 40. En het, ja, het zangtrio dat had eh, diverse hits. Eh, ik noem bijvoorbeeld een Boogie Woogie Buckle Boy en een eh, Rum and Coca-Cola. Want met die accenten werd het gebracht. En ze waren vooral bekend eh, en geliefd bij de Amerikaanse militairen in de Tweede Wereldoorlog. Eh, als een bron van eh, troost voor die Amerikanen die niet in hun thuisland waren... maar in het buitenland vochten tegen de Duitsers uiteraard. Ik laat je twee nummers horen van de The Andrew Sisters. dadelijk hoor je de Wedding Samba. Maar eerst een behoorlijk bekende van het gezelschap. Ze begon ook destijds eh, die persiflage of die imitatie van de Pie Sisters. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now a blowin' reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band And now the company jumps when he plays reveille He's the boogie woogie bugle boy of Company B A toot, a toot, a toot, a toot, a toot, he blows it eight to the bar boogie boogie rhythm. You can't blow a note unless the bass and guitar is playing with them. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of company B. Do do do do da da do da da do do. He blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B. to sleep with Boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays reveille, he's the boogie woogie bugle bob. Come reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, the wedding samba will bring a timid senorita to her feet. And when they play the wedding samba, she'll say, I do and salute with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air and everyone knows it's fiesta time. Enjoy the samba around the happy bear the Rio Grande, when people are married, they always have a dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, ole, ole. The wedding samba. Samba. Bring a timid señorita to her feet. Ole. And they play. And when they play. The wedding samba. Samba. She'll say, I do and silly with this samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins the samba around the happy pair. senorita to her feet. And when they play the wedding samba, she'll say, I do, and it with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins the samba around the happy pair. Around the happy pair. Around the happy pair. The dance around Nou, nu zijn ze dus allemaal dood. Patty Andrews is dus eh, gisteren overleden op 95-jarige leeftijd. Je hoorde twee nummers van uit het oeuvre van de drie zusjes. Want het waren inderdaad echte zusjes. Je hoorde de Boogie Boogie Buckleboy en vervolgens eh, de Wedding Samba. En wat het nieuws ook vermeldde, dat was dat in de jaren 80 er een... Eh, medley in de Nederlandse hitparade heeft gestaan... met allemaal liedjes van de Andrew Sisters... door, Patty, of door eh, Patricia Paar gezongen en eh, Yvonne Kili... in een productie van Jaap Egermond. Ehm, covers, dat waren de, nou, <laughs> eh, klakloze covers... maar er zijn af en toe ook wel hele bijzondere covers net uit. Bijvoorbeeld een versie waarin het orkest van Jules Holland... Just Stone begeleidt met het aloude Bij mir bist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 your Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how great and you are. I've tried to explain, but me. Onder benadering van Barmier Bisschön met een uh, eh, reggae-versie... en dan nog een groot orkest erbij. Het grote orkest dat stond onder leiding van eh, Jules Holland... en de dame die je hoorde, dat was uh, Joss Stone te vinden... op een nieuwe cd die net is uitgekomen van Jules Holland... met zijn Rhythm and Blues Orchestra onder de titel The Golden Age of Song. En dat zover dan de aandacht van, voor de Andrew Sisters... naar aanleiding van het overlijden van zusje Patty Andrew... die gisteren op 95 jaar leeftijd is ingegaan. Franse muziek van een Vlaamse, hier is eh, Axel Red, de nieuwe single voor haar. Oh, je danse encore de temps en temps. Dans ma robe bleue à frange. Les murmure encore ton nom. Est-ce bien né? 藏。 je te découvre. Onze bij de op Radio 1 weet je dat er ook aandacht is voor de Franstalige muziek. Dat hebben we straks tussen vijf en zes. Drie Franse platen op een rijtje, maar hier was een eh, soort van voorproefje hoor. Een allernieuwste single. De nieuwste single voor de Vlaamse Axel Red, die dus in het Frans zingt. En die nieuwe single heet Rouge Ardent. Tot aan het nieuws, muziek in het Limburgs. De Janse Baggerband en branje en snerken. Ik ben ik terug, het wordt wel ik lig op mijn rek. De verdenkte zijn van gisteren, dat deed je al zo dik. Ik ben hem zo uit de laatste dag, Het zal wel weer zien, want die en het snerken zal ik weer uit voor onze kruid. Wat geeft er absolutie? Dat woord voor ons gaat nu. En kunt er nooit onze laatste dag, dan zal we wel weer zien. Want wie het je en het sneeuwke zal ik even en ik zin. Wie het Branje en het zal ik even en ik zin. Geef me in de buurt, dan mensen, zal ik stuk of keer. Die horen nooit Zal ik die betere schengelen zijn. Wie je en het sneeuwke zal ik even en ben ik blij dat ik dat mis begraven in de drek. Want kunt en ooit onze laatste dag en zal voor alles zien. Wie het branje en het snerken zal ik niet en enige gezin. Wie het branje en het snerken zal ik niet en enige gezin. Wie mij in de buurt gaan is, tenminste zal ik stuk op die. Die rode nooit te nemen zullen die peper